Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Vluchtelingen die naar Nederland komen worden bij aankomst uitgebreider gescreend... schrijft premier Rutte in een brief aan de Tweede Kamer over de aanslagen in Parijs. Alle vluchtelingen worden gefouilleerd en hun bagage wordt onderzocht. Ook moeten ze onder meer hun vingerafdrukken afstaan. Als er aanleiding toe is, kan de politie ook verder onderzoek doen... zoals het uitlezen van mobiele telefoons. Mogelijk is een van de aanslagplegers in Parijs vanuit Syrië als vluchteling Europa binnengekomen. In Rotterdam is een jongen van 16 aangehouden vanwege dreigtweets. Een dag na de aanslagen in Parijs zou hij dreigtweets hebben gestuurd over een vlucht van Air France van Amsterdam naar Parijs. Het toestel werd daarna doorzocht en een deel van Schiphol werd ontruimd. Bij de jongen zijn computers en een mobiele telefoon in beslag genomen. Op het Italiaanse eiland Sardinië wordt al een paar dagen een Nederlands gezin vermist. Van het gezin met twee kleine kinderen is sinds zaterdag niets meer vernomen. Ze zijn waarschijnlijk gaan wandelen in een natuurgebied bij de plaats Oliena en mogelijk verdwaald. Een huurauto staat al dagen onaangeroerd op de parkeerplaats. Een Engelse toerist die dat opmerkte heeft de politie op Sardinië gewaarschuwd. De politie is gisteravond een grote zoekactie begonnen. Een Nederlandse journalist die Marokko is uitgezet... had mogelijk niet de juiste vergunningen om in het land te zijn... zei minister Ascher in het Vragenuur in de Tweede Kamer. De journalist Rick Goverde meldde vannacht via Twitter dat hij het land werd uitgezet... en geen idee heeft waarom. Ascher, die minister Koenders van Buitenlandse Zaken verving in het Vragenuur... zei dat Nederland Marokko om opheldering zal vragen. Het weer is bewolkt en vanuit het zuidwesten trekt er buiige regen het land in. De wind wordt vrij krachtig tot hard. Langs de westkust komt later vanavond een westerstorm te staan. Vannacht mogelijk even zware storm. Morgen vroeg neemt de wind af, maar s'avonds weer toe. En aan zee weer stormachtig. Dan gaat het ook weer regenen. Dit was het NMS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Muiden 4 en bij Eembrugge 6 kilometer... Na een ongeluk op de A7 van Zandam naar Horen. Tussen Purmerend Noord en Horen 3 kilometer. Alle rijstroken zijn wel weer vrij.